En ook de spullen herbruiken is een belangrijk punt. Bij een bouwmarkt in Utrecht doen ze dat al. Alle spullen daar zijn tweedehands. Hier zijn bijvoorbeeld allemaal eh, deuren die eh, uit de slooppand komen en die we een tweede leven eh, geven. 40% van ons afval komt uit de bouw. En als je dan beseft dat je thuis zit te recyclen, maar dit gebeurt in onze bouwwereld, die wereld moet gewoon om. De jonge klimaatbeweging wil dat Nederland in 2040 volledig duurzaam is. Alle fouten die tijdens de mobilisatie in Rusland zijn gemaakt... moeten worden hersteld, heeft Poetin gezegd. De Russische president zei ook dat vaders met veel kinderen... mensen die lijden aan chronische ziektes of ouder zijn... niet mee hoeven te vechten. 300.000 Russische mannen zijn opgeroepen om naar het front te gaan. Google trekt de stekker uit Stadia, de eigen streamingsdienst voor games. Dat doen ze omdat er te weinig mensen gebruik van maken. Gamers die spellen hebben gekocht krijgen hun geld terug. Begin volgend jaar gaat Stadia op zwart. En Robert en Brink mag vandaag 30 kaarsjes uitblazen. Niet voor zijn verjaardag, maar voor zijn bekendste tv-programma All You Need Is Love. Begon in 1992 op Nederland 2 en was meteen een groot succes wonnen even later al de gouden televisiering. En het begon als een soort datingshow destijds. Ben je een sterke persoonlijkheid, wel langer dan 1,85? Hou je ervan om een vrouw te verwennen, Amina te zijn, ben jij de man die ik zoek? Carol was op zoek en zo zijn er in die 30 jaar kerstspecials geweest... Valentijnsuitzendingen, herenigingen in Australië naar geëmigreerde familieleden... en er was zo nu en dan iemand die met de billen bloot moest. Hoe heet hij? Jeffrey. Wil je er even naar kijken? Ja, is goed. Hey, lieve Sanne. Eh, het spijt me dat ik twee keer aan een andere vrouw heb gevraagd of ze een spannende avond met me wil. En dat had ik niet moeten doen. Ehm, eh, ik wil gewoon vragen of je weer gewoon met, eh, opnieuw met me wil beginnen. ik mis je en ik hou echt ontzettend veel van je. En ik zal op je blijven wachten voor de rest van mijn leven. Ja, het is ook gelukt. Sanne wilde hem terug. Voorlopig gaat Robert trouwens nog niet met pensioen. Dus love is nog even all we need. En dan het weer in de kustprovincies wat kans op buien. Vannacht mistig. Morgen lost dat op en is het zonnig bij 16 graden.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 Let time, time go and tick tock. The whole world's spinning then stop. Well, can you feel it? What about that breeze that's blowing through? Pour me next to you, telling us what to do. Well, can you feel it? Those stars are shining, dancing on your pretty skin. Baby, here we go again. Whoa! your touch All these feelings creeping up Seven billion people in the world But it feels like two And baby, I'm feeling you So tell me, can you feel it, feel it Baby, tell me, can you feel it too Hey girl, what about that cool green grass That lake, lake looking like glass That morning coming too fast Can you feel it? And hey, what you think about that rush the water when the creek comes up. Kinda chilly, but it's real good stuff. Can you feel it? Well, dip your toe, maybe your leg, maybe your whole self in. I feel us falling, falling. Here we go again. Oh, baby, when when you get close to me, girl, you make my heart beat. Can you feel it? Every time that you start leaning in, baby, I'm all mixed up. Talking about that rush from your touch these feelings creeping up. Seven billion people in the world, but it feels like two. baby, I'm feeling you. So tell me, can you feel it, feel it, baby? Tell me, can you feel it too? day What do you say? Well, hey When you get close to me Girl, you make my heart beat Can you feel it? Every time that you start leaning in well, Baby, I'm all mixed up i talking about that rush from your touch All these feelings creeping up Seven billion people feels like too And baby, I'm feeling you So tell me, can you feel it, feel it, baby Tell me, can you feel it too, yeah Dat was Cuddy McCreary en Can You Feel It? Nou, ik voel het hoor. Er zit muziek in de lucht, want dit is de Nashville Radio Show. We zijn er weer twee uur lang. Country, folk, Americana en Bluegrass. De digitale brievenbus, het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat. Natuurlijk nog muziek van onze maand. de Ronda Vincent. Kortom, weer een bomvolle playlist. Zoals altijd is het tweede nummer in de show lekkere bluegrass muziek. Daarvoor gaan we naar 2001 voor een nummer van het album Little Sparrow. Dit is onze eigen Dolly Parton en Shine. Give me a word, give me a sign. Show me where to look and tell me what will I find. What will I find? Lay me on the ground, fly me in the sky. Show me where to van. Van het album Little Sparrow hoor je Dolly Parton met haar bluegrass muziek. Shine, want we weten Dolly is natuurlijk niet alleen voor de country, maar Dolly is natuurlijk ook voor de bluegrass muziek. En van bluegrass naar country muziek uit Ierland voor die hele specifieke Ierse country klanken. En dat is de eerste digitale brievenbus inzending. Dit is de nieuwste single van Noel Flynn en die heet Better Man. fall. Still, I think about the years since I first met you and the way it might have been without you here. I don't know if words from me can still upset you. But I've gotta make this memory stand clear. I know I'm leaving here. I couldn't do before. Now I know I can. And I'm leaving here a better man. set you free. Just like some old nursery rhyme your mama told you. You still believe in some old man to be. I know I'm leaving here a better man for knowing you this way. Things I couldn't do again. And I'm leaving here a better man. Yes, I'm leaving. Dat was de eerste brievenbus-inzending en die kwam uit Ierland. En verderop in de show hebben we nog inzendingen uit Nederland, Amerika en Engeland. En Canada zelfs. Ja, kan je nagaan. We gaan echt uh, weer de hele wereld over. En nu gaan we weer naar Amerika voor een heel mooi duet tussen Lacey J. Dalton en Eddie Rabbit. We kennen het natuurlijk allemaal van de Everly Brothers. En er zijn nog diverse andere artiesten die dit nummer ooit gecoverd hebben. Maar dit is dus de versie van dit duo uit 1992. Bye Bye Love. looks happy I shoot and blue. He was my baby till she stepped in. Goodbye to romance. through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so. Dit is het Nashville Show News van week 39. Op 8 oktober treedt de als Samuel Morgan geboren Sam Outlaw op in Paradiso. Sam debuteerde in 2015 met zijn album Angelino... dat geproduceerd werd door Jochem en Ry Cooder... die Sam overtuigde van zijn country stem die ook in Paradiso optreedt, is de uit Phoenix afkomstige Courtney Marie Andrews. Maar voor dit optreden moet je iets langer wachten, want deze Americana-artiest treedt pas 13 maart volgend jaar op. Wil jij erbij zijn? Dat kan. Ga naar paradiso.nl. Het duo The Cactus Blossoms duiken in de muziek van Bob Dylan. Op 30 september brengen zij If Not For You, Bob Dylan, William Warner. Op 4 november komt het album Lockdown Hoedown van Jason Carter uit. Jason, lid van de Del McCartney Band, oprichter van de Traveling McCorries, heeft een aantal namen kunnen strikken voor dit album. Zo hoor je onder andere Mary Stewart, Sarah Jaros, Vince Gill, Billy String en vele anderen op dit album. En dat was het National Show News voor week 39. Tot volgende week. Dag. Música versie vinden van zijn Good Hearted Woman. Dit was de Nederlandse formatie Tulsa. En als ik me niet vergis, heeft Tina Turner ook ooit nog een poging gewaagd om countrymuziek te maken. En heeft ze dit nummer toen ook opgenomen. We gaan naar muziek van onze maandartiesten. Dat is nog steeds Ronda Vincent. En daarvoor gaan we naar 2006 voor een nummer tussen haar en Bobby Osborne. Dit is Midnight Angel. dat was onze maandartiest Ronda Vincent samen met Bobby Osborne... die een van de componisten is van dit nummer Midnight Angel. En dat kwam uit 2006 en we gaan nu een jaartje verder terug naar 2005. Dit is Trace Atkins met het hele bijzondere Arlington. I never thought this is where I'd settle down thought I'd die an old man back in my hometown. They gave me this plot of land, me and some other men, for a job well done. There's a big white house, it's on a hill just up the road. The man inside, he cried the day they brought me home. They folded up a flag told my mom and dad, we're proud of your son. And I'm proud to be on this peaceful piece of property. I'm on sacred ground and I'm in the best company. I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace one of the chosen ones. I made it to Arlington. I remember Daddy brought me here when I was eight. We searched all day to find out where my granddad lay. And when we finally found that cross, he said, Son, this is what it costs to keep us free. Here I am, a thousand stones away from him. He recognized me on the first day I came in, and it gave me a chill when he clicked his heels and saluted me. And I'm proud to be on this peaceful piece of property. I'm on sacred ground and I'm in the best of company. And I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace. I'm one of the chosen ones. I made it to Arlington. And every time I hear 21 guns. I know they brought another hero home. chosen ones, we made it to Arlington. Yeah, dust to dust, don't cry for us. We made it to Arlington. 1993 gingen we naartoe met dit vrolijke nummer van Carleen Carter. Dit was Sweet and Meant to Be. We gaan weer naar een digitale, digitale brievenbus inzending. Ik raak heel sprakeloos van. En daarvoor blijven we in Nederland. Alhoewel het nummer is opgenomen in Nashville. Want Robert Weston is een tijdje in Nashville geweest om daar zijn nieuwste muziek op te nemen.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 We gaan er even in, terug in de tijd en we gaan daarvoor naar 1978 en naar een nummer die ik eigenlijk niet hoef aan te kondigen. Dus ga ik dat ook niet doen. Ik ga je alleen vertellen dat je gaat luisteren naar Emory. lekker toch? 1978 is het alweer. Lang geleden, maar wat is die nummer nog steeds actueel? Emory en Walk Right Back. Het is al even geleden dat er Duitsstalige country op de playlist stond. Maar daar komt vanaf vandaag weer verandering in. Ooit maakte Patrick Simmons deel uit van de Les Humphrey Singers. Maar hij bracht een tijdje terug het album Aussteiger uit. Met op dat album dit hele bijzondere Mag nog maar een koffie, Marleen. immer wieder ziemlich hart, die Tour war ewig lang. Nur Kälte, Nässe, schlechte Sicht, das übliche Programm. Im Kopf noch das Motorgeräusch, er kriegt es nicht mehr raus. Und fährt nochmal zum Rasthof hin, noch will er nicht nach Haus. Er sieht sie an der Theke stehen, wie jeden Donnerstag. Sie fragt ihn dann, wie jedes Mal, was er jetzt gerne mag. Ihr Lächeln, das tut ihm jetzt gut. Sie sieht den Frust die Mann. Jahrzehnte, die er nun fährt auf jeder Autobahn. Mach noch mal einen Kaffee, Marleen. Das war die allerletzte Tour. Am Morgen ist sein Job vorbei. Nun läuft ihn komplett ab die Uhr. Mach noch mal einen Kaffee, Marleen. Das war die allerletzte Fahrt. Mach noch mal einen Kaffee, er muss gehen. Manchmal ist das Leben hart. Jetzt gibt er die Papiere ab, weil er muss, nicht weil er will. Nicht mal eine Feier ist für ihn drin, dann ist es um ihn still. Zwei Ehen sind kaputt gegangen, er rieb sich immer auf. Ein alter Tracker kaputt vom Fahren nahm das Leben seinen Lauf. Mach noch mal nen Kaffee, mal leben das war die allerletzte Tour. Am morgen ist sein Job vorbei, nur läuft sie komplett ab die Uhr. Mach noch mal nen Kaffee, Marleen, das war die allerletzte Fahrt. Mach noch mal nen Kaffee, er muss gehen, manchmal ist das Leben hart. Und er denkt nach 40 Jahren, das kann nicht alles sein. Die Enttäuschung steht in seinem Gesicht und dann ist er ganz allein. Mach noch mal einen Kaffee, Marleen, das war die allerletzte Tour. Ab morgen ist sein Job vorbei nun läuft sie komplett ab die Uhr. Mach noch mal einen Kaffee, Marleen. Das war die allerletzte Fahrt. Mach noch mal einen Kaffee, er muss gehen. Manchmal ist das Leben hart. Ik Simmons en mag nogmaals naar een café, Marleen. Duitsstalige countrymuziek hebben de National Radio Show. Want ja, we gaan gewoon de hele wereld over, hè. We gaan nu naar het Spotlight album. George Jones zei ooit over deze country zanger dat hij de real deal is. Dat maakte mij nieuwsgierig en ging ik op zoek naar muziek van Scott Hissy, want daar hebben we het over. Scott heeft als grote voorbeelden onder andere Hank Williams Sr. en Merle Haggard en bracht in 2002 zijn debuutalbum uit. Het Spotlight album van deze week is zijn nieuwste album en heeft de titel Where Your Memory Can Find Me. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hunky Tunk World en daarna Where Your Memory Can Find Me. Dit is het Nashville Spotlight Album. Last night I walked into this bar Where everybody was a star Singing songs from a big old TV screen They took down those neon lights And put up all no smoking signs Was this honky-tonk world coming to? floors and put glass knobs on the bathroom door. And the waitress was a guy in tight blue jeans. And Lord, I swear there was no trace of a jukebox in that place. Was this honky tonk world coming to? Was this honky tonk world? nu would still arrive. Then they gave me a big black book with a million songs. They said, hey, Scott, man, it's your turn. So I stood up and thinking van ons Spotlight-album Where Your Memory Can Find Me van Scott Hissy. En in de tweede uur komen er natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij. Maar nu gaan we naar folkmuziek. We doen het even wat rustig met Hannah Sanders en Ben Savage. Dit is Lark in the Morning. when I want you Then you laugh at me and make me cry Cause you don't want my love You don't seem to care a thing about me Rather live without me than to have my arms around you When the nights are cold and you're so all alone in the summertime when all the trees and leaves are green And the red bird sings I'll be blue Cause you don't want my love upon a time you used to smile and wave to me and walk with me, but now you don't, cause you don't want my love. Some other guy is taking up all of your time, and you don't have time for me, cause you don't want my love. You don't seem to care a thing about me, rather live without me than to have my arms around you when the nights are cold and you're so all alone. In the summertime when love green And the redbird sings, blue Cause you don't want my love Bill Anderson en In the Summertime uit 1966. We gaan nog naar een digitale brievenbus inzending. En daarvoor gaan we naar Amerika voor de nieuwste single van Todd Barrow.